twee honden zijn in beslag genomen. De rechter bepaalt wat er met ze gebeurt. Het weer op de meeste plaatsen nog zonnig, bij ongeveer 15 graden. Morgen eerst mist, later zonnig en in het noorden ook wolkenvelden. Dan wordt het 13 graden.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 Oh, girl, wish I knew you well. Oh, girl, wish I knew you well. But I'm saying hi, hi to your answering bell. Did I run? But I was walking. Through your inexhaustible gate. The names will change, but the constellations still falling. Oh, girl, if you could only tell. Oh, girl, if you could only tell. And I'm just saying, hi, hi. Let your tears fall and touch my skin. Then your thunder clouds could. chao. I sleep? must have been dreaming. Did I weep cause I cried like hell? All I want is your fortress of tears to crumble. Oh, girl, tear them down say. Oh, girl, the stories they could tell. But I'm just saying, how? Ryan Adams, een eh, man uit Amerika die zijn eigen liedje schrijft. En Answering Bell is daar eentje van. Heeft het zelfs eh, ook zelf nog geproduceerd en uitgebracht op een cd die gewoon luistert naar de naam Ryan Adams. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muziekerier. Weer één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Maar dat bent u gewoon van ons gewend. Hè? Dat hoef ik eigenlijk niet iedere keer meer te vertellen. Ja, soms betrap ik er mezelf ook op hoor. Dat ik, eh, als ik een nummer draai van eh, onder andere John Hyatt, misschien herkent u de tonen wel, dan draai ik meestal Have a Little Faith in Me. Maar er zijn nog zoveel andere mooie nummers van die man. I would have thought time could erase. Never get over you. The feeling's lost. never get over you. But still, I try. get old. titel van dit liedje is eh, al wel bekend. Hè? Never Get Over You. John Hyatt heeft het zelf geschreven en heeft het laten produceren door Matt Wallace. Als u naar eh, uw favoriete omroep luistert, dan hoort u regelmatig het programma Country Track ook voorbij komen. En daarin komt dan ook weer de naam Mary Chapin Carpenter in voor. Een dame die heel veel liedjes voor zichzelf schrijft en soms ook voor anderen. Onder andere voor Mary Black. Stars are to the sky. It's funny how the world lives up to all your expectations with adventures for the stout of heart and the lure of the open spaces. There's two lanes running down this road, and whichever side you're on accounts for where you want to go, what you're running from a stubborn woman in such stubborn times. I have run from the arms of lovers, I have run from the eyes of friends, I have run from the hands of kindness, I have run just because I. Now I've grown and I speak like a woman and I see with a woman's eyes. And an open door is to me now, the saddest of goodbyes. When it's too late for turn. alive. als je naar de stem luistert van die Mary Chapin Carpenter... dat eh, deze twee dames uh, heel erg uh, overeenkomen, hoor. En dit applaus had kunnen zijn voor die, voor die dame, die Mary Black. Maar het is voor een heer. Highway, Highway, zo heet de cd die Joe Cocker een tijd geleden heeft uitgebracht. 1995, dus alweer zo'n... 15 jaar geleden, hè? Somewhere along the way, I got caught in the race. I kept spinning and turning. I lost myself, my hope, my faith. We're always wanting more than what we have and what I learned. Oh. best things in life, all the simple things. Say everybody, don't get me wrong, you got to understand. Ambition and knowledge are the seeds of every woman and man. That's good work hard and prosper. should Je hoorde mij eh, even aarzelen hè, toen ik zei van 15 jaar geleden. Nou, het staat mij nog eh, voor de geest als de dag van gisteren... dat ik naar de platenzaak ging en dit singeltje ging kopen van Joe Cocker. Ja, soms tijd vliegt, hè? Dus het is al heel erg oud als je het gaat kijken in de muziek. En dat is deze dame ook hoor. Al ziet ze niet oud uit. Ze wordt ook wel de siliconen oma genoemd die heeft veel laten doen aan haar lichaam om er steeds jonger uit te blijven zien. En dan heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Cher. Dit is ook een oudje van haar. Komt zelfs naar voren op een LP. Love Hurts. geschreven. In mijn hart had ik dit vaak gedaan. Ik had je veel te vertellen en ik wilde je bellen. Maar iets liet me nooit zo ver gaan. Want ik durfde het niet zo te zeggen. Ik was te bang dat je weg van me wou. Maar nu is het te laat en geen hulp die nog baat want ik heb jou niet meer als mijn vrouw. Het heeft ook geen zin meer, ik weet dat jij afkeert van alles wat ik ook probeer. Maar mijn grote verdriet is zoals jij het ziet, zo verkeerd. Ik heb geen spijt wat ik jou heb gegeven. Nee, het maakte me eigenlijk compleet. Ik heb geen spijt van de woorden die jij zo graag hoorde, maar begreep nooit waarom jij zo deed. Nee, het is nu te laat, jij moet verder. Het is te laat voor alles wat ik jou nog smeek. Nee, geen tijd voor gejank, zonder enige dank. Nee, geen tijd voor een zoen die ik over wil doen. Elke kus die jij geeft, waar een aan kleeft. Maar mijn lijf doet zozeer en mijn hart gaat tekeer. Ik hou van jou. Ik wou in je leven de man zijn die jij had verwacht. Maar mijn paard was niet wit en de ridder zit nu zonder kracht. Nee, het is nu te laat, jij moet verder. Het is te laat voor alles wat ik jou nog smeek. Nee, de bom is gebarsten, ik zal je ontlasten die doorzingt in een eeuwig refrein. Zal ik nooit meer jou steun en jou toeverlaat zijn. Want je blijft in mijn leven de enige vrouw. Want ik hou zo van jou. dit is de manier waarop ik eh, René Vroger het liefste hoor en het liefste zie. Gewoon alleen op het podium en dan zijn longen uit zijn lijf zingen met prachtige liedjes zoals, eh, zoals dit hoor. Eh, Jij moet verder. Staat nog één prachtig nummer op deze cd. Het is een duet geworden samen met Karin Bloem. Het is al we slapen lekker, een laatste kopje thee en vlug naar bed. Ik denk aan jou, bij het zetten van de wekker. Ik denk aan jou, aan waar je nu bent. En voor ik slapen ga, pak ik de telefoon die naast me ligt. Nog een laatste sms en ga dan dromen van jouw lieve zal altijd op je wachten. Al ben je ver van mij vandaan. Waar jij ook bent, je blijft in mijn gedachten. Jij bent de bron van mijn bestaan. Jij doet bij mij steeds weer een lach verschijnen. Laat zorgen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Rijk jij je hand, dan rijk ik jou de mijne. Mijn wereld draait alleen om jou. Ik zal altijd op je wachten en zal er altijd voor je zijn. Het is al laat maak mijn laatste buiging heel galant. Ik kleed me om, ik pak een plu, want buiten giet het. Een lieve vent wat bloemen in mijn hand. De auto is gestart en pak de telefoon die naast me ligt. Nog een laatste sms en ga dan dromen van je lieve gezicht. Ik zal altijd op je wachten. Al ben je ver van mij vandaan. Waar jij ook bent, je blijft in mijn gedachten. Jij bent de bron van mijn bestaan. Jij doet bij mij steeds weer een lach verschijnen. Laat zorgen als sneeuw voor de zon. 2007. Eh, René Vroger, doe maar gewoon. John Mayer, ook zo'n man die zijn eigen liedje schrijft, hè? Hij is op dit moment heel erg bekend. Your body is a wonderland. We got the afternoon. You got this room for two. One thing left to do. Discover sea of blankets. I take all your big plans. one love will make it. Swim in a deep sea of blankets. I take all your big plans and break them. This is bound to be wild. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I will use my hands. Your body to wine. already begun to take root like in your subconscious mind, haven't they? If you play the record a few more times, you'll be amazed how easily you have begun to understand want to talk it through, I'll be sitting waiting for my cue. If there's anything I can do for you, I won't be happy till you're by my side. Only you can keep me satisfied. Loving you is all I've ever tried. every time I ask you to dance. Just too shy to talk romance. Just a little help will do. I'm looking for a little help from you. Since I first saw your face, I've danced for days and thought. but it's so hard to do. The closer I get to you, cause every time it's you to dance, I'm just too shy to talk romance. just a little I will do. I'm looking for a little love from ever tried to do. But every time I ask you to dance, I'm just too shy to talk romance. It's just a little help will do. I'm looking for a little help from you. Since I first saw your face, I've danced for days and thought tell you, but it's so hard to do. The closer I get to you, cause every time it's you to dance, just too shy to talk romance, just a little I will do. I'm looking for a little help from you, just a little love will do. I'm looking for a little help from you. Just a little help will do. I'm looking for a little help from you. Terug te vinden op de cd van Gordon Haskell, A Little Help From You. Misschien kunt u het zich nog herinneren, Curtis Mayfield, hij heeft het geschreven. En de grove stem van niemand minder dan Rod Stewart maakte het een grote hit. Ik heb het in vele uitvoeringen inmiddels al wel gehoord, hoor. Ja, ik mag misschien mijn eigen mening niet geven, maar Eva Cassidy, zij brengt het toch wel heel erg mooi, hoor. People get ready, there's a train coming. You don't need no baggage You don't kan op dit singeltje niet achterhalen wie de muzikanten zijn, maar die drummer, die gitarist, prachtig hoor. Zoals eh, de instrumenten bespelen en dan ook niet weg te vlakken die, eh, die bassist. Ik weet niet of u erop gelet heeft, maar hoe mooi dat het allemaal in elkaar valt iedere keer. It still touches me. Dat is ook zo ongeveer de titel van eh, een single die Sting heeft uitgebracht. You Still Touch Me. Ik heb nog een nieuwe cd binnengekregen hoor. De cd van de Robert Gray Band. Love 2009. Zo is de titel van die cd. En nu de titeltrek daarvan. Wasting away the same. Go out and play the game. All the time I've been searching for someone new. Not sure what to do. Then I found you comes and goes. Don't you agree? But this time it stays with you and me. Oh, that's how it's gonna be. the same maar weet ik nog dat ik doorgebroken is hier met Ride. dat ergens eind jaren 80, begin jaren 90. Hè? Ja, dat zei ik al. Dat was de titel van dit liedje, Love 2009. Er is een eh, dame, Nora Jones. Ik, ik, laat me het anders zeggen. Ik zei daarnet tegen u van eh, Eva Cassidy. Uh, de, ik kan niet achterhalen wie de muzikanten zijn op deze single. Maar ze verdienen allemaal een pluim. Nou, bij Nora Jones kan ik u dat wel vertellen. Lee Alexander op bas. Adam Levy electric guitar. En Andrew Borger drums. Nou, en die Nora Jones... Zij heeft de piano onder haar handen en natuurlijk ook de vocals. Dit is live opgenomen. I guess I'm going to start. Like a flower school kid. My high fires waiting for a new tune.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 De eerste proeven met de kooi die de 33 opgesloten mijnwerkers in Chili naar boven moet halen zijn gelukt... Ingenieurs ronden vandaag de laatste werkzaamheden aan de reddingsschacht af. Zo is de bovenste 90 meter van de schacht van de koper- en goudmijn verstevigd met een ijzeren bekisting. Woensdagochtend vroeg, Nederlandse tijd, wordt begonnen met het omhoog halen van de mijnwerkers. Die kwamen op 5 augustus vast te zitten na een explosie op meer dan 600 meter diepte. Ruim twee weken later werden ze ontdekt. De Palestijnen wijzen een verzoek van Israël af om het land te erkennen als een Joodse staat... als voorwaarde voor een nieuwe bouwstop door Israël... Met het voorstel wilde de Israëlische premier Netanyahu de impasse in het vredesoverleg doorbreken. Het voorstel werd vrijwel onmiddellijk door de Palestijnen afgewezen. Israël staat onder zware internationale druk om de bouwstop op de westelijke Jordaanoever te verlengen. De Palestijnen hebben gedreigd het vredesoverleg te verlaten als Israël doorgaat met het bouwen van nederzettingen in bezet gebied. De Australische sopraan Joan Sutherland is overleden. De operazangeres vierde triomfen vanaf het eind van de jaren 50 tot de jaren 90. Sutherland excelleerde met een breed repertoire. In 1959 werd ze wereldberoemd met haar vertolking van de waanzin-aria uit Lucia di Lammermoor van Donizetti. Haar Italiaanse operafans noemen haar La Stupenda vanwege haar prachtige stem. Volgens Luciano Pavarotti had Sutherland de stem van de eeuw. In 1979 werd ze in de adelstand verheven en mocht ze zich Dame Sutherland noemen. Sinds 1990 trad ze niet meer